Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De douane heeft vorig jaar een recordhoeveelheid doping onderschept, meldt Nieuwsuur. Er werd ruim 100 kilo in beslag genomen. Dat komt overeen met bijna 2 miljoen dagdoseringen. Het gaat om toevalstreffers, want de douane speurt niet actief naar doping. Ook bij de politie, het OM en verschillende inspecties... heeft dopinghandel geen hoge prioriteit. Maar dat lijkt nu te veranderen, want het OM zegt tegen Nieuwsuur... dat het gaat om goed georganiseerde en vaak ook grensoverschrijdende criminaliteit. Minister Bruins stelt een onderzoek in om meer zicht te krijgen op de dopinghandel in Nederland. Onbekenden hebben op Curaçao een grote partij cocaïne gestolen uit een politiebureau. De drugs waren eerder door de politie in beslag genomen. Het gaat naar verluid om zo'n 600 kilo. De daders forceerden twee grote metalen deuren om bij de cocaïne te komen. Later op de dag werd op Curaçao een uitgebrande vrachtwagen gevonden... die mogelijk bij de roof is gebruikt. Onderzocht wordt wie achter de inbraak zit. Berichten dat er ook geld en vuurwapens zijn gestolen... spreekt het OM op Curaçao tegen. De politie heeft aan het begin van de avond bij Zoetermeer een verwarde vrouw van de A12 gehaald. De vrouw stak verschillende keren de snelweg over en veroorzaakte zo levensgevaarlijke situaties. Toen agenten haar aanspraken bleek ze erg agressief, vermoedelijk door alcohol en drugs. In de politieauto probeerden ze de ramen stuk te slaan. Uiteindelijk besloot de politie een ambulance te laten komen. Agenten zijn met de vrouw in de ambulance meegereden naar het ziekenhuis... waar ze aan hulpverleners werd overgedragen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten kan een bui vallen. Het wordt niet kouder dan een graad of 15. Overdag periode met zon. In het westen wat meer bewolking en lokaal kans op een bui. Het wordt opnieuw 22 tot 25 graden.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 your heart be afraid of what's been in the past Hold on to time, cause it's moving so fast I know it's hard not to be like you There's no need to lie, just be kind with the truth It doesn't make a difference if I heard it before Yesterday was different, can I hear once more?